De zoolsadvocaat Dommerholt spant 50 rechtszaken aan tegen de curatoren van de DSB-bank. Die zaken moeten jurisprudentie opleveren, waardoor duidelijk wordt in hoeverre hypotheekklanten van de DSB recht hebben op schadevergoeding. De advocaat wil bij de 50 voorbeeldzaken de diverse misstanden bij DSB-leningen aan de kaak stellen, zoals onnodige koopsommen, koppelverkoop en overkreditering. In reactie zeggen de curatoren dat ze verschillende gedupeerden al voorstellen hebben gedaan voor een compensatie. Pas als die niets opleveren, moet de rechter een beslissing nemen, zeggen de curatoren. Minister Donner geeft het UWV meer geld om werklozen aan de slag te helpen met reïntegratietrajecten. In een brief aan de Kamer staat dat hij 35 miljoen euro extra geeft, waardoor er in totaal 161 miljoen euro beschikbaar komt. Vorige week werd duidelijk dat het geld voor 2010 al bijna op is. Dat komt ook doordat er vorig jaar veel vaker reïntegratiebureaus zijn ingeschakeld. De Belgische koning Albert ontkent dat hij een privévermogen heeft van 1 miljard euro. Hij heeft een persbericht gestuurd naar Belgische media... waarin hij reageert op de ophef over onthullingen in een boek van een Belgische onderzoeksjournalist. Daarin staat dat het fortuin van het Koninklijk Huis veel hoger is dan het bedrag van 12,4 miljoen euro dat al jaren wordt opgegeven aan de fiscus. Zo zou koning Albert zeker een miljard euro aan aandelen hebben. Ook staat in het boek dat verschillende koninklijke erfenissen nooit zijn geregistreerd. In zijn reactie noemt koning Albert het bedrag van 1 miljard euro uit de lucht gegrepen. Het biermerk Olm gaat zijn etiketten aanpassen omdat die te veel op de labels van Heineken lijken. In ruil daarvoor heeft Heineken een kort geding tegen Olm ingetrokken. Olm probeert al acht jaar een deel van de Nederlandse biermarkt te veroveren. Het merk kwam onlangs met een nieuw etiket met daarin nadrukkelijk een groene kleur en een rode ster. Heineken vond het Olm flesje te veel lijken op zijn eigen flesje en stapte naar de rechter. Het weer, regen vanavond. Vannacht vanuit het noorden droog met minimaal rond 3 graden. Morgen droog en wat opklaringen. Het wordt 7 graden in het noorden tot 10 in het zuiden.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 Go your way. side. Een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Goedenavond Joop. Goedenavond Daan. En een hele speciale hè? Ja, ja, ja, ja. Want ik zal de luisteraars even uitleggen. Komende donderdag is het exact 40 jaar geleden dat uh, een van de meest eh, bekende albums ooit is uitgebracht. En dat is uh, eh, Déjà Vu van Crosby, Stills, Nash Jong. Onze hele avond gaat over dit dit album. Eh, we begonnen met eh, Carry On, een nummer van datzelfde album, eh, geschreven door Steven Stills. Maar er zijn, laat ik zo zeggen, tien nummers op dat album. Dat is niet genoeg om een uur te vullen. We hebben daardoor ook nog wat, wat andere nummers van andere albums van Crosby, Stills en Nash of Crosby, en Nancy Young. Of Steven Stills en David Crosby. Maakt niet uit, welke combinatie dan ook. Hebben we voor u opgezocht. En we gaan lekker naar hele goede muziek luisteren. Volgende nummer is Helplessly Hoping. En dat is een nummer van het album Crosby, en Nash uit 1969. gentle, true spirit he runs, wishing he could fly high, only to trip at the sound of goodbye.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 Yesterday, seagulls circle endlessly. I sing in silent harmony. We shall be tweede nummer dat we voor u draaiden van eh, deze drie nummers. Dat was een nummer van ook weer van het Deja Vu album. En dat is eh, Teach Your Children, een nummer van Graham Nash. Uh, ontzettend mooi uiteraard. En daarna hadden wij voor u van het album So Far... Uh, Jennifer 1974. We hebben het vanavond over Crosby, Stills Nash. En Crosby, Stills, Nash en En David Crosby en Graham Nash noem maar uit, noem maar op. Geen probleem, want eh, ze hebben heel veel samen gedaan. Ook weer van apart van elkaar en weer andere combinaties. Verschrikkelijk mooie muziek en ze zijn met name door hun eh, karakteristieke close harmony zang eh, echt een vertegenwoordiging geworden van de Woodstock generatie. Daar hebben ze ook opgetreden en dat was het eerste keer dat Neil Young erbij was. Neil Young, de Canadese songwriter en gitarist-zanger. Die man heeft zoveel moois gemaakt. Dat is ongelooflijk. Het eh, volgende nummer dat wij voor u gaan draaien komt ook weer van het album Deja Vu. Dat donderdag nogmaals 30 eh, jaar, eh, of 40 jaar geleden het levenslicht heeft gezien. En dat nummer heet Almost Cut Me Hair. En dat is een nummer van Cray, David Crosby. my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way. But I didn't, and I wonder why like letting my freak flag fly. Yes, I feel like I owe it. Cause I had the flu for Christmas. And I'm not feeling up to bar. It increases my paranoia. Like looking in my mirror and seeing a police car. But I'm not giving in and in. smile at me, I will understand. Cause that is something everybody everywhere does in the same. your purple berries. Probably keep us both alive. shoulder. Guess I'll set a course and go. big room. Almost Cut my Hair van David Crosby. Luisterde u naar eh, Wooden Ships uit 1974 van het album eh, So Far. En daarna weer van het album waar we het vanavond eigenlijk allemaal over gaan hebben. En dat is het album Deja Vu uit 1970. Eh, het nummer Helpless van, geschreven door Neil Young. Ehm, het volgende nummer wat wij voor u gaan doen, dan moeten we even gaan kijken weer op de lijst. Dat is ehm, Cowgirl in the Sand, een nummer uit 1971 hebben we gekozen. En het is een nummer dat eh, live is opgenomen. Het staat natuurlijk ook op een andere, paar andere albums, maar we hebben de live versie gekozen uit uh, Fourway Street, Cowgirl in the Sand. Is this place at your command? that you tried to deny. Revelation in Ik heb gezondigd dan. Ik beken het eerlijk, ik oh heb ja, gezondigd. Het ja. Het, nummer, het laatste nummer wat u hoorde was namelijk een nummer van... Eh, ook, en natuurlijk, uiteraard, daar hebben we het hele avond over. Crosby, Stills, Nessie Jong. Maar het is opgenomen in een... Eh, ik schaam me ervoor, 1988. Maar ik vind het zo ontzettend goed nummer. maar meneer Van Nes, toen was ik zeven. Ja, maar ik, ik was er al volledig bij mijn volle verstand. Jij nog niet. <laughs> maar dit is eh, van het album eh, American Dream. En eh, het nummer is geschreven door Neil Young. En ik vind het zo ontzettend goed. Ik, wilde u het echt niet onthouden. Dus daarom hebben we het ook gedraaid. En daarvoor hadden wij natuurlijk weer een nummer van die beroemde, dat beroemde album Deja Vu. Het was een nummer, nummer geschreven door Johnny Mitchell. En het was het nummer Woodstock. Een nummer dat eh, in de voorfilm, uh, voorgebeuren uh, van de film van eh, Woodstock diverse keren te horen is geweest. Mhm. En dan gaan we nu naar het, het, het nummer dat eigenlijk de, de, de, de, het album heeft vernoemd, naar, naar is vernoemd. Déjà Vu, een nummer geschreven door Crazy, David Crosby. Komt dus van het album waar we het hele avond over hebben, Déjà Vu. Jopie, heb je ja, soms word je... Er zit hier een... een, een Daan, het is ongelooflijk, maar de medewerkers eh, van, eh, van onze eh, radio hebben echt een gigantische... ja, wat is het? Virus gedownload. En die komt steeds naar voren. En daar baal je een heleboel van. Goed, u heeft geluisterd naar een avondje eh, Crosby, Stills Nash. En, het, eh, eh, en dan eigenlijk in het kader van het 40-jarig bestaan van de... Afblijven, ik ben het. van het album Déjà Vu, 40 jaar geleden gemaakt. Ehm, we gaan eruit. We hebben nog één heel mooi nummer. Althans in mijn ogen. Het nummer heet uh, eh, 24. Het is een nummer geschreven door Steven Stills en het staat eh, op de, het album waar we vanavond over hadden, Deja Vu. Daan laat hem horen. Tot de volgende keer. Ja, inderdaad. Twee weken. the neighbor's yard. Take the money and run like a ghost out in the night. Take the money and run, cause you found out that it wasn't hard. To take the money and run because you were out of sight. You cannot tell me. Yeah. sun is sinking down.